Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Provincies hoeven geen plannen meer te maken om de natuur te herstellen en het stikstofprobleem aan te pakken. Het nieuwe kabinet stopt met het Nationaal Programma Landelijk Gebied, dat melden bronnen aan de NOS. Wat er voor in de plaats komt is nog onduidelijk. De nieuwe minister van Landbouw liet eerder al weten dat ze wil kijken of er nog uitzonderingen te bedingen zijn op Europese afspraken. De provincies hopen dat het kabinet snel met een aanpak komt. Het aantal incidenten in het amateurvoetbal neemt toe, zegt de KNVB. Het afgelopen jaar zijn er meer rode kaarten uitgedeeld dan het seizoen ervoor. Er moest vaker een wedstrijd worden stilgelegd... en er werden ruim 10% meer straffen opgelegd vanwege scheldpartijen of geweld op het veld. Volgens de bond hebben amateursporters vaker korte lontjes of moeite met gezag. De KNVB gaat clubs monitoren waar het vaak misgaat. Overigens zijn er bij veruit de meeste wedstrijden geen incidenten, benadrukt de bond. Inwoners van een portiekflat in Leeuwarden moesten vannacht hun huizen uit vanwege een brand. Het vuur ontstond in een van de kelderboxen. Zes appartementen werden ontruimd. Het vuur is onder controle, maar de woningen zijn nog niet veilig genoeg om terug te keren. In de Amerikaanse stad Phoenix is het voor de honderdste dag op rij warmer dan 38 graden. Het is de langste periode ooit met zulke hoge temperaturen. Dat zegt de Amerikaanse weerdienst NWS. Verkoeling is nog niet in zicht. Voor deze week zijn opnieuw hoge temperaturen voorspeld voor het zuidwesten van de VS. Het weer, de dag begint met wolken en een bui.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 Provincies hoeven geen plannen meer te maken om stikstofuitstoot terug te dringen, zo melden bronnen aan de NOS. Wat er voor in de plaats komt is nog onduidelijk. Ondanks alle campagnes tegen geweld in het amateurvoetbal is het aantal incidenten toegenomen, dat zegt de KNVB. Het afgelopen jaar werden ruim 10% meer straffen opgelegd vanwege scheldpartijen of geweld. Inwoners van een portiekflat in Leeuwarden moesten vannacht hun huizen uit vanwege een brand. Het vuur ontstond in een van de kelderboxen. Zes appartementen werden ontruimd. Bewoners zijn elders opgevangen. Het weer, de dag begint met wolken en een bui. Later breekt de zon soms door. Het wordt 19 tot 21 graden. piece for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your yeah.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 Wie bloed op de achterbank van de werkelijkheid. Denk goed na welke kant je staat. cover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me. They say, Martin, maybe one day you'll find true love.